Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is op verschillende plaatsen druk met rellende jongeren. In Den Haag is het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal, daar geldt een noodbevel. Volgens de politie is er onder meer gegooid met zwaar vuurwerk. Ook is een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid... waarmee een patiënt werd vervoerd. Daarmee e is ingezet, ook is er een waterkanon aanwezig. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roermond en in Stijn, ook in Limburg, gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. Bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam hebben drie mensen schotwonden opgelopen. Ze liggen nog in het ziekenhuis. Hier is er nog melding gemaakt van twee personen met schotwonden. Agenten hebben gericht geschoten tijdens de rellen. En voordat ze dat doen moet er heel wat gebeuren, zegt de Rotterdamse korpschef Westerbeke. En bij de rellen raakten ook agenten en een journalist gewond. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. en deel van hen is weer op vrije voeten. De reelschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. De coronatestlocatie in Emmen, waar gisteravond korte tijd een kleine brand woedde, gaat vandaag nog niet open. De brand ontstond aan een rolluik aan de buitenkant van het gebouw en was snel geblust, maar er trok wel rook naar binnen. Of de brand in Emmen is aangestoken is nog niet duidelijk. Mensen die een testafspraak hebben staan kunnen vandaag terecht bij de GGD-locatie in Meppel. In de eredivisie heeft Heracles Almelo thuis met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. De wedstrijd werd een tijd stilgelegd nadat supporters het stadion waren binnengedrongen en vuurwerk afstaken. Ook bij AZ-NEC was dat het geval. De wedstrijd in Alkmaar eindigde in 1-1. Eerder op de avond versloeg PSV Vitesse met 2-0 en is nu even koploper. FC Twente won uit tegen Sparta met 1-0. Het weer nog, af en toe regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. Overdag vanuit het noordwesten wat ruimte voor de zon.